7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De regering gaat mensen uit kwetsbare groepen die een kind verwachten... meer ondersteunen en begeleiden. Met een wetswijziging wil minister De Jonge dat mogelijk maken. Nu kan de jeugdgezondheidszorg pas iets doen als het kind geboren is. Volgens de jongen hebben kinderen van ouders die te maken hebben met zaken als armoede, schulden en slechte huisvesting meer kans op groei en psychische problemen. Ook lopen ze meer kans op suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht te krijgen. Met het extra geld krijgen kwetsbare ouders begeleiding en informatie over het belang van de eerste duizend dagen van een kind. De helft van de mensen die omkomen bij een woningbrand is ouder dan 60 jaar. In tien jaar tijd zijn bij woningbranden ruim 300 mensen om het leven gekomen. Uit onderzoek van de Brandweeracademie blijkt dat ouderen vaak niet snel genoeg kunnen vluchten omdat ze slecht ter been zijn. De meeste branden worden veroorzaakt door brandende sigaretten. Volgens de Brandweeracademie vatten banken en matrassen daardoor makkelijk vlam omdat er vaak oliehoudend schuim in zit. De politie krijgt er volgend jaar nog eens 58 miljoen euro bij, melden Haagse bronnen aan de NOS. De komende jaren gaan veel agenten met pensioen. Het geld is bedoeld voor maatregelen om tekorten op te vangen. Het kabinet trekt volgend jaar ook eenmalig 30 miljoen euro extra uit voor de aanpak van internetcriminaliteit. Eerder dit jaar sprak de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog over een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. De oud-minister van Financiën op Curaçao, George Yamalodin, is door Venezuela uitgeleverd. Hij wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de moord in 2013 op politicus Helmen Wiels. De man die de moord pleegde zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Het weer vandaag trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. Maar in het zuiden blijft het nog lang droog.